9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. FBI-directeur Comey is ontslagen omdat hij volgens president Trump zijn werk niet goed deed. Trump zei dat tegen journalisten in het Witte Huis. Het ontslag heeft volgens hem niets te maken met het onderzoek dat Comey deed... naar de banden tussen zijn campagneteam en Rusland. De democraten in het parlement vergelijken de situatie met 1973... toen president Nixon de aanklager ontsloeg die onderzoek deed naar het Watergate-schandaal. De Turkse president Erdogan vindt dat de VS de voorgenomen levering van zware wapens aan de Koerden in Syrië moet terugdraaien. Op een persconferentie zei hij te hopen dat het besluit is ingetrokken als hij volgende week een bezoek brengt aan het Witte Huis. President Trump heeft tot de levering besloten omdat hij denkt dat de Koerden zo sneller de stad Raqqa kunnen heroveren op IS. Turkije ziet de Koerden als terroristen. Oud-NCRV-presentator Frank Masmeijer heeft bekend dat hij betrokken is geweest bij cocaïnehandel in België. Bij de rechtbank in Antwerpen werd vandaag 7 jaar cel en 24.000 euro boete tegen hem geëist. Masmeijer presenteerde in de jaren 80 en 90 onder meer de Holiday Show. Toen zijn tv-carrière in het slop raakte begon hij een restaurant in België, maar dat ging failliet. Doordat hij met schulden zat kwam hij in de drugswereld terecht, zei zijn advocaat. De documentaire serie Schuldig is een van de genomineerden voor de Nipkoff-schijf. In de serie van Omroep Human worden bewoners van de Amsterdamse Vogelbuurt gevolgd die kampen met schulden. Andere genomineerden zijn de dramaserie De Zaak Mente over oorlogsmisdadiger Pieter Mente en The Amsterdam Project waarin Bo van Ervedorens probeert daklozen van de straat te krijgen. De winnaar wordt volgende maand bekendgemaakt. De jury reikt dit jaar een ere Nipkoff-schijf uit aan documentairemaker Frans Bromet. Eva Jinek krijgt een eervolle vermelding. Het weer vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het koelt af tot 4 graden.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 ZFM. Met nu Willem Bruist. En dan gaan we weer. Deel 2. Ik word helemaal gek van die tamboerijnen, jongens. Nou, even nog. Cher, jawel. Heerlijke muziek. Wat ook heerlijk was, zijn foto's die ik toegestuurd krijg. en mensen is dus uitgebreid een haringje zitten te happen... en ik maar werken, hè. Het lijkt weer nergens op. girl, get out of my mind. secret baby sure she wonders where you door kon ik nog eens een keer een kopje koffie pakken... maar het zit er niet meer in. Dus als ik de reggae-uitzending ga doen, dat gaat ook nog gebeuren natuurlijk... heb ik nummers bij zitten van 12 minuten. Nou, kan er allemaal een gebakje bij ook. <laughs> Je luistert naar ZFM Zandvoort Back to the 60s. esta leyenda de Sanadu. Koffie! Doosje en Mick, jawel. Heerlijke muziek, tijdloos. Ik hoop dat we er nog jaren van kunnen genieten in ieder geval. Ik doe mijn best. Want als wij die muziek toen niet hadden... dan hadden we nu de huidige muziek ook niet. Want... la la la la la la Ja, even de bedtimes are good van de Tremolo's. Ik heb ook een heleboel hits. Ik ga ze niet allemaal draaien, maar... Deze wel. En dat geldt ook voor het volgende van de Turtles.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 Je luistert steeds naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist en ik neem jullie mee terug naar de jaren 60. Luisteraars komen overal vandaan tot in Amerika toe. Daar ligt erin met een beentje omhoog. Nou, ik hoop dat je ervan geniet, van die muziek tenminste. <laughs> niet van dat stoeltje waar met je beentje op ligt, want dat hoeft natuurlijk niet. We gaan verder met de Fortunes. Here it comes again. 1964. correct me if I'm wrong. When I see Fortunes. Here it comes again. Schitterend mooi. is allemaal even tijdloos. En ik hoop dat jullie ervan genieten trouwens, want eh, aan de reacties te zien wel. En eh, er komt nog veel meer. Herinnert u zich deze nog, nog, nog? Jawel hè? Eh. black With flowers and my love hope never to come back foresee this thing happening to you. Ben Black, de Rolling Stones. Ja, ik kreeg inderdaad een berichtje van... ja, in die tijd had je dus of de Beatles of de Rolling Stones. Van beide houden kon je niet. En ik ga wat aan mijn broer de schuld. Want jij de Rolling Stones plaat en ik de Beatles. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Guilty pleasures. você. it's blowing, blow, blowing, blow, and it's blowing. It's blowing in the wind, Stevie Wonder. Jawel. Haha. Hier komt nog even de kleine stiekem opdracht voor, eh, voor alle leden van eh, de platen jouw verhaal.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 No Milk Today, Herman Hermits. Echt zo'n rare, zo'n zo, ja, ja, 60 nummeren. Ja, ik moest er gewoon draaien, ik kon er niks aan doen. Ik eh, denk even maar even een stukje gaan lopen. Wat dacht je ervan?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 Are je ready, Boo? Ja hoor, oh ja, ja hoor. Start walking. Ik was zo stapperig van dit nummer. Een verzoekje. The Chapel of Love, de Dixie Cups. Ja, maar ja, welke cup het precies is, daar wordt er helemaal niet bij vermeld natuurlijk. En eh, ik vind het een hele apart nummer. Ik krijg er alleen een gek gevoel van. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in. daddy be rich. Is he rich like me? Has he take us any time to show to show you? What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Here is. he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? ja, wel ja. gooi mij maar om met al die berichtjes van... ja, heb je dit nog, heb je dat nog, heb je zus nog, heb je zo nog. Ik heb het wel, <laughs> maar wat ik niet heb, dat is tijd. En ik heb er maar 15 minuten, dus... Eh, ik ga kijken wat ik, eh, wat ik kan doen. In ieder geval, eh, de Love Affair hebben we wel gevraagd. Twee keer zelfs. Everlasting Love. En ehm, die heb ik zo dus ook klaarstaan. Je luistert naar ZFM Zandvoort Back to the 60s. Mijn naam is Willem Bruist. Everlasting Love, The Love Affair. Geweldig mooi. Dankjewel voor de aanvraag trouwens. Eh, voor, de, voor de vaste luisteraars er zijn er steeds meer en steeds meer. Die zijn ook aangesloten bij de Facebookpagina De Plaat. En jouw verhaal moet gewoon eens even naar zoeken. Eh, voor jullie eh, heb ik een opdracht hè. Voor volgende week dinsdag. En dan gaan wij de zomermuziek uitzenden. Dus kom erop met je zomermuziek aller tijden. En dan gaan we ze uitzenden hoor. just cause I'm a maar een vraag. Ja, dan krijg ik toch... Eh, ik moet heel inbreken en eh, even op de nummer. Dat doe ik toch wel eventjes. Ik krijg net een bericht van, eh, van een luisteraar die vraagt van... kunnen wij deze muziek alleen maar horen dan op woensdagavond of zo? volgende week dinsdag en woensdag? Nee, nee, nee. nee. ZFM is een dus lokaal station in Zandvoort met een heleboel programma's. Een heleboel mooie programma's. om er wat te noemen. Zandvoort Lunch bijvoorbeeld. Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zondag. Goedemorgen Zandvoort. Eh, zandvoort draait door. Eh, ik word nu al gek. Ik word nu al gek. Maar dat geeft niet. Gewoon vaker luisteren. Gewoon op verschillende tijden luisteren. En dan krijg je een beetje een beeld van wat CFM nou eigenlijk precies is. En wil je meer weten natuurlijk? www.zfmzandvoort.nl staan alle programma's op. Ik ben normaal man achter de schermen, dus ik weet niet of je mijn programma vindt. Maar ja vind je eigenlijk van mijn programma, zeg ik dan? Laat het me weten. Facebook staat open. Nog vijf minuten, jongens en meisjes. Kom, we gaan een asbakje maken. Ja, zo stevenen wij af op de klok van 10 uur. Nog twee minuutjes te gaan. Ik heb nog één nummer klaarstaan. En die draai ik puur. Maar dan ook puur voor mezelf. En waarom? Omdat het nummer... Het werd altijd gezongen door mijn moeder. Heel zachtjes. Want ze vond zelf dat ze niet kon zingen. Maar ik vond het geweldig. Laatste nummer. Ik zou zeggen tot de volgende week. En eh, blijf lachen. vriendjes en vriendinnetjes, bedankt voor het luisteren allemaal. Het was uh, enorm gezellig. Dankjewel dat jullie met me mee wilden naar de, naar de 60 jaren toe. En, uh, volgende week maken wij er wat zomers van.